uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Het is de bedoeling dat over een uur een wapenstilstand ingaat tussen Israël en Palestijnse strijders. Volgens persbureau Reuters zijn beide partijen het eens geworden over het bestand na bemiddeling van Egypte. Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad in Gaza voeren sinds vrijdag over en weer beschietingen uit. Twee kopstukken van Islamitische Jihad zijn door Israël gedood. Vanuit de haven van Den Helder is een mijnenjager uitgevaren... om zich in de Middellandse Zee bij een NAVO-vloot te voegen. De Zijner Majesteits Vlaardingen zal de komende 15 weken meedoen aan oefeningen in de Middellandse Zee... maar staat als onderdeel van de NAVO-reactiemacht ook klaar om deel te nemen aan militaire operaties in de regio. Eerder dit jaar deed een andere Nederlandse mijnenjager mee aan een soortgelijke reactiemacht in de noordelijke Noordzee en de Oostzee. Oostenrijk wil haat en bedreigingen via internet strenger aanpakken. Aanleiding is de zelfmoord van Lisa Maria Kellermeier... een van de gezichten van de coronabestrijding in Oostenrijk. In de media gaf ze uitleg over het virus en het belang van vaccineren. Ze kreeg zoveel doodsbedreigingen dat ze politiebeveiliging kreeg... en haar praktijk sloot. Vorige week pleegde ze zelfmoord. De regering wil het Oostenrijkse OM meer middelen en mogelijkheden geven... om bedreigingen te onderzoeken en de daders aan te pakken. Een museum in Londen geeft tientallen kunstvoorwerpen terug aan Nigeria. Het zijn 72 bronzen beelden, objecten van ivoor en andere stukken. Nigeria in West-Afrika was vroeger een Britse kolonie. De Britten namen de voorwerpen eind 19e eeuw mee uit het koninkrijk van Benin museum in Londen zegt dat dat gebeurde met geweld... en noemt het moreel en gepast om ze terug te geven. Het weer zonnig en maximaal 25 graden. Vannacht helder en fris. Het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen meer bewolking, in het noorden een enkele bui en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I can't take this anymore. Il hmm? Y a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.